Kasper Meijer met het NOS-journaal. De economie van Oekraïne kan dit jaar krimpen met wel 45 procent... doordat veel bedrijven dicht zijn en de export is ingestort. Dat verwacht de Wereldbank in Washington. Volgens de organisatie maakt het voor de uiteindelijke krimp vooral uit... hoe lang de oorlog nog gaat duren. De gevolgen van schade aan bijvoorbeeld infrastructuur... is niet meegenomen in de prognose. De uittocht van miljoenen Oekraïners naar andere landen... heeft volgens de Wereldbank ook negatieve effecten op het economisch herstel. Voor het eerst in drie weken tijd is er weer een ploegenwissel geweest in de kerncentrale van Tsjernobyl. Dat meldt het internationale atoomenergieagentschap. Het is pas de tweede wisseling van de wacht sinds de kerncentrale op 24 februari in handen viel van de Russen. Inmiddels is de voormalige centrale weer in Oekraïnse handen. Eind maart trokken de Russische troepen zich terug uit Tsjernobyl. Het dodental van de raketaanval vrijdag op een treinstation in het Oost-Oekraïnse Kramatorsk staat nu op 57, meldt de gouverneur. Eerder werd gemeld dat er zeker 50 doden waren. Verder zijn volgens de gouverneur ruim 100 mensen gewond geraakt. Oekraïne zegt dat Rusland twee raketten afvuurde op het station. Daar stonden veel mensen te wachten op een evacuatietrein. De Franse president Macron heeft volgens de prognoses de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij zou bijna 28% van de stemmen hebben gekregen. Op twee staat de rechtsradicale kandidaat Marine Le Pen met 23%, gevolgd door de linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon met 20%. De opkomst was laag bij de verkiezingen.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 Maybe I miss her, I'm just slut.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 sing van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Hey, how are you? Did you see the news today? getting crazy, but it's always been that way. Are you holding up? And do you turn off your TV when it makes you worry before you fall asleep? Don't let it bring you down. Don't let it bring you down see what tomorrow brings. 花。 Ze boerden en toen de, ze bleven.